een Klomp met het NOS-journaal. Donald W.S. wist niet dat er gijzelaars vastzaten in het Libische IS-kamp dat vrijdag werd gebombardeerd, zegt het Pentagon. Behalve 49 strijders kwamen bij de aanval ook twee medewerkers van de Servische ambassade om het leven. Volgens de Servische regering was bekend waar de twee werden vastgehouden en waren er zelfs gesprekken over hun vrijlating. Het Pentagon benadrukt dat het nog niet duidelijk is of de gijzelaars zijn omgekomen bij de aanval, maar heeft de Servische regering en nabestaanden wel gecondoleerd. De storm Winston heeft op de Fiji-eilanden een spoor van vernielingen achtergelaten. En volgens de eerste berichten is er zeker één dode gevallen. Toen de storm langstrok werden windstoten gemeten met een snelheid tot 325 km per uur. Op de eilandengroep zijn hele dorpen weggevaagd, zeggen de autoriteiten... die nog druk bezig zijn met het inventariseren van de schade. Grote gebieden zitten zonder stroom en drinkwater. Een record aantal mensen hebben bij de NASA gesolliciteerd op de vacature voor astronaut. De NASA kreeg ruim 18.000 brieven binnen. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan bij het vorige record uit 1978. Er zijn slechts 8 tot 14 plekken voor de astronautenopleiding te vergeven. Over anderhalf jaar is bekend wie er worden toegelaten. Het weer, vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Met een graad of 9 is het behoorlijk zacht. Morgen waait het flink en in het noorden blijft het regenen.